Kees Groot met het NOS-journaal. Dick Advocaat stopt na de komende twee oefeninterlands van het Nederlands elftal als bondscoach. Dat zei hij in Aberdeen tegen Schotse sportjournalisten. Oranje speelt morgen tegen Schotland en dinsdag in en tegen Roemenië. Het contract van advocaat loopt tot 1 december en dat wordt dus niet verlengd. Advocaat nam het stokje bij het Nederlands elftal in juni over van Danny Blind. Zijn doel was kwalificatie voor het WK, maar dat lukte niet. De vicepresident van Zimbabwe is het land uitgevlucht. Hij werd maandag ontslagen. Mnangagwa zegt dat hij is bedreigd. De dreigementen zijn afkomstig van mensen die ook al zouden hebben geprobeerd hem te vermoorden. Het is niet bekend waar hij nu is. President Mugabe zei vandaag in een toespraak dat hij Mnangagwa moest ontslaan... omdat hij plannen maakte om de macht te grijpen. Mugabe zegt dat de vicepresident daarbij de hulp heeft ingeroepen van toverdoktoren. De Oostenrijkse politie heeft 400.000 ecstasypillen onderschept die op weg waren van Amsterdam naar Istanbul. De pillen hebben een straatwaarde van zo'n 4 miljoen euro. Ze lagen verstopt in een vrachtwagen met keukenapparatuur die werd gecontroleerd in het noorden van Oostenrijk. De Turkse bestuurder zei dat hij 10.000 euro had gekregen om de drugs naar Turkije te brengen. De aangekondigde acties van ambulancemedewerkers gaan niet door. Ze wilden volgende week woensdag in een aantal plaatsen alleen uitrijden voor spoedgevallen... om zo aandacht te vragen voor de hoge werkdruk en het personeelstekort. Minister Bruins voor Medische Zorg heeft nu aangekondigd dat hij bijna 20 miljoen euro vrijmaakt om daar iets aan te doen. De vakbonden gaan op dat aanbod in. Het weer, vanavond is het op de meeste plekken droog. Vannacht kan er lokaal mist ontstaan en de minimumtemperatuur ligt rond de 3 graden. Morgen grotendeels bewolkt, later gaat het vanuit het noordwesten af en toe regenen. En het wordt morgen zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De avondspits in de Randstad is eigenlijk zo goed als voorbij. Wel een ongeluk op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Schiphol en Sloten. Daar nu zo'n 10 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Op de A10 is een auto gestrand tussen Amsterdam Centrum en Amsterdam Oud-Zuid. Dus de A10 Zuid staat vast richting Den Haag.